Ze hebben de indruk dat wallpapers, ringtones en spelletjes voor de mobiele telefoon gratis zijn. Maar in werkelijkheid moeten ervoor worden betaald. Ook hebben ze vaak niet door dat er aan een bepaalde sms-dienst een abonnement vastzit. Stichting Mijn Kind Online wil dat er een eind komt aan die ondoorzichtigheid... en pleit voor het aanscherpen van de reclamecode. Minister Plasterk wil de hbo-opleiding European University for the Professional Education in Den Haag sluiten. De financiën zijn niet op orde en het management functioneert slecht. In oktober werden zelfs de directeur en twee naaste medewerkers gearresteerd... op beschuldiging van mensenhandel, mensen en oplichting. De hogeschool werft zijn studenten vooral in Azië. Die zouden naar Nederland zijn gelokt, nauwelijks onderwijs krijgen en slecht zijn gehuisvest. De voormalige piloot van Transavia, Transavia Julio Potsch, wordt door Spanje uitgeleverd aan Argentinië. De Argentijns-Nederlandse Potsch moet in Argentinië terecht staan voor betrokkenheid bij de zogenoemde dode vluchten onder het Fidela-regime. Daarbij werden tegenstanders van het regime levend boven zee uit vliegtuigen gegooid. De piloot werd in september in Spanje gearresteerd. De EU-landen en de Europese Commissie steunen Haiti met ruim 420 miljoen euro. Minister Koenens heeft namens Nederland 2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook betaalt Nederland de kosten van een reddingsteam en het marineschip de Pelikaan. Verder verdubbelt de regering het bedrag dat binnenkomt op Giro 555. Radio 2 en de Wereldomroep doen ook mee met het initiatief Radio 555 voor hulp aan Haiti komende donderdag. Eerder was al duidelijk dat 3FM, Q-Music, Radio Veronica, Radio 538 en Slam FM donderdag het programma van Radio 555 uitzenden. Donderdagavond is er ook een tv-actie op Nederland 1, RTL 4 en SBS 6. Het weer dan nog bewolkt, mistig.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 Zo heet een cd die zij uitbracht alweer wat eh, jaartjes geleden, 1993 om precies te zijn. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Dit nummer is geschreven door Dan Henley. U weet al, die voorman van de Eagles, hè? taken you home. Als eh, soloartiest eh, maakt hij prachtige platen hoor, deze Don Henley. We gaan terug in de tijd, heel wat jaartjes terug in de tijd. Eh, begin jaren 60 tot eind jaren 80 waren zij wereldberoemd. En dan heb ik het over Fleetwood Mac. Een nummer wat niet zo heel erg bekend is van deze formatie is Man of the World. Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. I've flown across every tide. I've seen lots of pretty girls. I guess I've got everything. I would mess. And there's no one I'd and I need a good woman, to make me feel like a good man should. I don't say I'm a good man, oh, but I would be if I could. I could tell you about my. herkent u zeker wel, hè? Hemel en aarde. Etchilia Romley. Nederlandse productie en bijzondere kwaliteit, mag je gerust zeggen hoor. Klein beetje rocken, I had it with that. I hit it with that. Seeds Sniffers Reissued, zo heet deze cd. Is een cd uit 2006, eh, alweer eh, wat jaartjes oud. Maar daar staan allemaal van die hele korte nummertjes op. Allemaal van die rocknummertjes. Als u eh, fan bent van dit soort muziek, moet u maar eens gaan kijken in uw favoriete platenzaak...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 Walk beside the pony, Dad. It's my first ride. I know the cake looks funny, Dad, but I sure tried. Oh, with all that I've done wrong must have done something right to deserve a hug every morning and butterfly kisses at night.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 I just feel like I'm losing my just about time. Does my wedding gown look pretty, Dad? Daddy, don't cry. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something. tijd dat het nog in was om eh, heel veel gitaren te spelen. Hè? The Shadows, South of the Border. En dit, dit is Celine Dion met The Power of Love. The whispers in the morning Of love asleep and tired Are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel it true. shadows, I'm yours. Nick en Simon het water van vandaag. Ik heb een eh, cd in de speler gelegd van een aantal jaren geleden. 1977 is bijna 30, wat is ruim 30 jaar geleden. Is afkomstig van de cd GT, oftewel James Taylor. Your smiling face. Whenever I see your smiling face, I have to smile myself because I love you. Yes, I do. that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it will grow stronger. iemand eh, waardoor ik eh, die James Taylor heb leren kennen. Die steekt zelf ook nooit onder stoelen of banken. Dat hij een groot fan is van die James Taylor. Schrijft liedjes over James Taylor. Hij heeft heel wat eh, liedjes geschreven met titels daarin van James Taylor. En dan heb ik het over Ruud Dit is van een cd uit 1998. A Little Tear, Big Smile door hemzelf geschreven samen met pianist Harry Swinkels. There's a distance between us Since the day that we were born But the moment I saw you I felt love's raging storm I have been a stormy weather and the damage it ain't gone. If I still live a lifetime with you, I get it done. And the will to see you gets stronger all the time. And the miles between us are beaconed in white. Every new day's dawning with a teardrop in my eye. I keep asking myself, why you? Keep asking myself. God was part of life comes with chills and goosebumps in the warmest time of night. I have been a desperado, crossing every borderline, found a true horizon in a twinkle of your eye. I keep asking myself why you keep asking myself why die eh, Ruud Hermans, die James Taylor. Heb ik nog één grote favoriet? Nou, ik heb er wel meer hoor. Ik ben niet zo'n persoon die eh, enkel op één man eh, gefixt is, gefocust is. Dit is Chip Taylor, de hitman. Ook een singer-songwriter daar uit Amerika, hè? everything. dus die uh, Chip Taylor, de hitman, heeft heel wat nummers geschreven. Ook onder andere Storybook Children, wat uh, hier in Nederland door eh, Sandra en Andres zo hoog in de hitparades is gezongen. You don't have to be part of the problem. I just need a second chance. I just need a second chance. Instead leaving me standing in sorrow... know that you'll understand. I'm hoping you'll understand. searching, finally met someone. I finally met someone. There's a couple of things I'm still learning. Just gotta figure out. But you need someone who knows. need a second chance. second chance. En u nog uh, Only Words, I Feel Like Crying, No Reasons At All, Wake Up, Poppy, Shine On, This Town Ain't The Same. Dan heb ik het over hits van de Cats. Ook dit, Times Will Win. back again. Times were trekken langzaam uit de luidsprekers met Times Were When. Uh, een van de bekendere nummers van, eh, van de Cats. Hè? Ik heb hier ook nog een cd in mijn handen van eh, de Deep River Quartet. Dat is een, een, formatie van vier heren die eigenlijk alleen maar akoestisch werk brengen. als u dit hoort, denkt u misschien ook meteen aan dat nummer van André van Duin. Maar dit is heel anders hoor. De Deep River Quartet en Cry. If your sweetheart sends a letter of goodbye. It's no secret you feel better if you cry when waking from a bad dream don't you sometimes think it's real? But it's only false emotions that you feel. If your heartache seems to hang around too long, and your blue skin getting bluer with each song remember sunshine can be found behind a curtain So let your head down and go.